Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Den Haag is de koninklijke rijtour begonnen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrekken met de Gouden Koets vanaf Paleis Noordeinde en rijden dan naar de Ridderzaal. Daar spreekt de koning zometeen de troonrede uit voor de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Bij het paleis, langs de route en op en rond het Binnenhof hebben zich duizenden belangstellenden verzameld. Zeker 22 migranten zijn onderweg naar het Griekse eiland Kos verdronken. Ze zaten op een boot die vanochtend voor de kust van Turkije omsloeg. Ruim 200 opvarenden konden worden gered door de Turkse kustwacht. Gisteren spraken EU-ministers in Brussel de ambitie uit... om de komende tijd 160.000 vluchtelingen over de Unie te verdelen. Over hoe dat moet gebeuren en of het wordt verplicht is nog niets afgesproken. De VN is teleurgesteld over dat mislukte EU-overleg... In een verklaring van de UNHCR staat dat er een snelle beslissing nodig is. Het Hongaarse leger is naar de grens met Servië gestuurd om te voorkomen dat vluchtelingen illegaal het land binnenkomen. Sinds middernacht zijn al zeker 16 vluchtelingen gearresteerd. Het zou gaan om 9 Syriërs en 7 Afghanen. Vluchtelingen die nu toch nog zonder asielaanvraag de grens oversteken, riskeren een gevangenisstraf van drie jaar. Leerlingen die op school veel met een computer werken presteren slechter, blijkt uit onderzoek van de OESO, e de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in meer dan 70 landen. De onderzoekers zeggen dat een computer of tablet de leerlingen kan afleiden. Op scholen waar de computer of tablet maar één of twee keer per week wordt gebruikt, scoren de leerlingen juist beter. Het weer, vooral in het westen en noordwesten buien met een kleine kans op onweer. Het is een graad of 16. Aan zee is de wind hard of even stormachtig. Vanavond en vannacht nemen de buiengewijheid en wind geleidelijk af. Morgen veel bewolking en regen en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. De Wijkertunnel op de A9 richting Amstelveen is dicht door een ongeluk. Het verkeer moet omrijden via de Velsen tunnel op de A22. Daar staat inmiddels 3 kilometer file richting Velsen.